En president Zelensky die vroeg vorige week toen hij in Nederland was nog om wapens daarvoor. In het zuiden van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de enorme bosbranden daar. Tot nu toe zijn zeker 25.000 mensen geëvacueerd. Bosbranden komen vaker voor rond deze tijd van het jaar, maar ze zijn wel een stuk heviger dan vorige jaren. Een gebied ter grootte van de provincie Zuid-Holland is al in as opgegaan. En Max Verstappen die kijkt vanavond tegen wat meer staarten aan dan hij gewend is. Hij start op de negende plek bij de Grand Prix van Miami. In het belangrijkste deel van de kwalificatie maakte hij eerst zelf een kleine fout. En daarna gleed Ferrari-man Charles Leclerc van de baan en ging de wedstrijd niet meer verder. Daardoor kon Verstappen ook geen tijd neerzetten. Hij moet dus aan de bak vanavond, zegt verslaggever Ronald van Dam. Werk aan de winkel voor Verstappen. Dat levert sowieso denk ik wel een spectaculaire Grand Prix van Miami op. Hoe deed Nick de Vries het? Nou, die haalde voor de tweede keer dit seizoen het tweede deel van de kwalificatie. Die mag vanaf de vijf vijftiende plek vertrekt. De wedstrijd begint vanavond om half tien. En vandaag wordt ook het Eurovisie Songfestival officieel geopend in Liverpool. Mia Nicolai en Dion Cooper zijn niet de enige Nederlanders op het podium. Jesse Wijnands is namelijk een van de dansers van de Finse inzending. Aan de Telegraaf vertelt hij dat hij eerst wel zijn vraagtekens had bij dat lied. Maar na een paar keer luisteren is hij er dan toch klaar voor. Ik ben niet per se een fan, maar ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Ik vergelijk het altijd met, ik ben ook geen fan van Madonna bijvoorbeeld. Maar als ik voor haar mag dansen, dan zou ik dat super vet vinden. Komende dinsdagavond gaan we pas optreden zien. En volgens de boekmakers moet Nederland het doen met een elfde plek. En dat zou betekenen dat we voor het eerst sinds 2015 niet de finale halen. Heb ik nog het weer voor je. Vanochtend eerst bewolkt en regenachtig. Daarna wordt het heel eventjes wat droger. Maar later vanmiddag komen er toch weer flinke regen- en onweersbuien aan.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 Dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd, ik heb het maar geaccepteerd. De illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val, want ik krijg Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Want ik krijg geen adem meer. Is dit de laatste keer? Oh, ik slenter over straat alsof je niet... your eyes and you'll find When the rhythm takes over your mind We'll be swaying, music playing Dancing easy Anytime, any place, any Anytime, any place, anywhere.